was een visser uit een dorpje aan de Middellandse Zee, die ik met vakantie heb ontmoet. En s'avonds dansten wij daar samen in een klein café. Was verliefd, ik weet het nog zo goed. Hij beloofde mij te schrijven toen ik afscheid. ik zal die visser nooit meer zien. Adio, adio, adio. Visser met je ravenzwarte haal. Adio, adio, adio. Misschien tot volgend jaar. Denk je terug aan dat cafeetje waar we zaten met ons twee. We dansten daar tot midden in de nacht donkerrode wijn daar bij de Middellandse Zee. Aan een afscheid had ik niet gedacht. Ik heb alleen nog maar een foto van ons tweeën in de zon, waar ik toen met jou nog lachen kon. Maar volgend jaar ga ik weer terug waar ik je heb ontmoet, waar ons mooie avontuur begon addio, addio, addio. Visser met je haal. haar. Addio, addio, addio. Misschien tot volgende. van hem nam. Maar hij heeft een ander al misschien. Ik denk nog elke avond aan dat dorpje bij de zee. Maar ik zal die visser nooit meer zien. Adio, adio, adio. vissen met je ravenzwarte haar. Adio, adio, adio. vissen met smart